van met het NOS Journaal. De Turkse premier Davutoglu heeft verklaard dat de veiligheidsoperatie tegen aanhangers van islamitische staat en Koerdische militanten na vandaag verder gaat. Tegenover de pers noemde de premier IS net zo'n grote bedreiging voor de Turkse veiligheid als radicale Koerden. Bij een grote politieactie tegen terrorisme heeft Turkije vannacht 251 mensen opgepakt. Het gaat om Koerdische militanten en mensen die zich bij IS zouden hebben aangesloten. En vannacht hebben Turkse F-16's ook voor het eerst aanvallen uitgevoerd op doelen van IS in Syrië. Syrië. België verhoogt tot 2018 stapsgewijs de accijnsen op diesel, alcohol en sigaretten. Dat is goed nieuws voor pomphouders en middenstanders langs de grens. Die hebben het namelijk zwaar door de grote prijsverschillen tussen Nederland en België. Nu de prijzen omhoog gaan, kan over een tijdje niet meer goedkoper getankt worden over de grens. De Belangenvereniging voor Tankstations reageert verheugd op het nieuws, maar vreest dat ook Nederland op termijn de accijnsen gaat verhogen. België neemt de maatregel om een verlaging van de belasting op arbeid te kunnen bekostigen. De blokkades van de Franse boeren heeft de Nederlandse transportsector tot nu toe ongeveer 12 miljoen euro gekost. Dat zegt Transport en Logistiek Nederland. Volgens de organisatie kosten de vertragingen op de snelwegen de transportbedrijven ruim 4 miljoen euro per dag. De Franse boeren hebben de wegen naar het zuiden dagenlang geblokkeerd. Vooral bij Lyon was veel hinder. Vanochtend zijn de blokkades bij Lyon opgeheven. Maar omdat op een aantal plaatsen de weg gerepareerd moet worden, kan dat nog extra file tijd opleveren. Op 15 plekken in het Utrechtse poldergebied zijn gisteren droogte scheuren in de dijken ontdekt. Eén scheur wordt vandaag onder de loep genomen. De andere plekken worden maandag extra gecontroleerd. Begin deze maand waren ook inspecteurs van waterschap de Stichtse Rijnlanden op pad gegaan langs de dijken tussen Woerden en Utrecht. Het zogeheten dijkleger controleerde 45 kilometer veendijk op scheuren en verzakkingen.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 Op de A1 Amsterdam-Amersfoort staat bij 1 Brugge 3 kilometer file. Op de A27 Breda richting Utrecht tussen Gorkum en Lexmond 9 kilometer. De N206 Soetermeer richting Heemstede tussen Leiden en de aansluiting met de A44 2 kilometer. De A44 is dicht dit weekend door werkzaamheden.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 Jessica, here I am. A little bit and if it looks like this A little bit of Monica in my life, a little bit of Erica by my side, a little A party. tv. ZFM, Text TV, op kanaal 45.